ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Leerlingen van vijf scholen in Beverwijk en Heemskerk zijn onverwacht een dag vrij. Er is wel een serieuze aanleiding voor, want online gaan heftige beelden en berichten rond... vertelt deze verslaggever van Omroep NH. Ja, berichtjes dat er vandaag een zou zijn eh, tussen 9 en 12. Op TikTok zie je ook filmpjes eh, van, oh ja, gemaakt met AI dat de school explodeert en... Eh, ja, daar maken mensen zich toch zorgen om. En eh, om ook een beetje ja, toch de rust te creëren hebben ze daarom ook besloten, heeft de burgemeester besloten om de scholen daarom eh, uit voorzorg eh, te sluiten. In Beverwijk en Heemskerk is al langer sprake van geweld tussen jongeren. In een deel van Beverwijk geldt daarom nu een noodbevel. Je mag niet samenkomen met meer dan drie mensen. En de politie mag preventief fouilleren. Rusland en Belarus zijn vandaag begonnen aan een militaire oefening langs de grens met Polen. Afgelopen nacht heeft Polen daarom de grenzen met Belarus gesloten. De oefening komt op een gevoelig moment, want twee dagen geleden vlogen meerdere Russische drones boven het Poolse luchtruim. De laatste keer dat Rusland en Belarus zo'n grote militaire oefening hadden was in 2022, vlak voordat Poetin Oekraïne binnenviel. In verschillende steden in Brazilië zijn gisteravond mensen de straat opgegaan... om te vieren dat oud-president Bolsonaro is veroordeeld. Hij kreeg 27 jaar cel voor een poging tot een staatsgreep. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij erg verrast is over die uitspraak. Zijn minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS gepast zal reageren op deze heksenjacht. Bolsonaro gaat in beroep tegen de uitspraak. En bij Tivoli Vredeburg in Utrecht mag je niet meer naar binnen met een camerabril. Aanleiding is een incident op een festival in Rotterdam vorige maand. Daar werd een man betrapt die met zo'n camerabril vrouwen op het toilet had gefilmd. En daarom liet Tivoli Vredeburg afgelopen weekend iemand niet naar binnen die zo'n bril op had. Maar toen was er officieel nog geen verbod en die is er nu dus wel. Het begin denk ik met duidelijkheid geven. Nou, we hebben gemerkt bij binnenkomen zijn veiligers kunnen daar best alert op zijn. We willen dat het eh, ja, uitgaan gewoon sociaal veilig is. Ja, het probleem van van die camerabrillen is dat je zonder dat de andere doorheeft filmpjes en foto's kan maken. Gaan we naar het weer toe. Je hebt het vast gemerkt. Het is wisselvallig. Het blijft vanmiddag ook zo. Er valt verspreid over het land nog een buitje. Langs de kust is dat het heftigst. Met ook kans op hagel, onweer en windstoten. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer 6 kilometer file. A9 Alkmaar Diemen tussen Knopend Badhoevedorp en Belmermeer 9 kilometer file.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 the damage is done, so I guess I'll be leaving damage is done, so I guess I be leaving. Don't have to say what you did. I already know. no uh, chance. No chance. You and me. Don't it make you sad fi fi fi elke morgen.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 Als Israël volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival... doet Nederland niet mee. Omroep Afro-Tros heeft dat besloten en noemt als reden... het voortdurende en ernstige menselijke leed in Gaza. De missionair minister van Oosten van Justitie en Veiligheid is geschrokken van de beelden op sociale media van geweld onder jongeren in Beverwijk en Heemskerk. Vanwege dat geweld zijn vijf middelbare scholen vandaag dicht. De Poolse premier Tusk noemt de grote militaire oefening van Rusland en Belarus... langs de grens met Polen en Baltische Staten zeer agressief. Polen heeft de grenzen met Belarus voor onbepaalde tijd gesloten.